Ik laat me niet leven, dat is niet wat ik wil. Ik denk aan een ander en ik hou me vaak stil. Ik heb het niet nodig om te praten over jou. En mocht er iets zijn, dan kom ik zelf naar je toe. Ik wil het niet weten over wat en hoe. Het gaat me niks aan, dat geldt voor jou, maar Dus blijf bij jezelf, dan heb je vaak al genoeg. Je bent niet perfect Dus